En vandaag is het ook 11 april, dat heb ik net gezegd. En nu gaat echt de lente beginnen. Bij donderslag was het al begonnen, maar nu kan iedereen van de lente gaan genieten. Maar eerst even genieten van twee uur donderslag. Vandaag eh, heb ik voor jullie weer diverse items en eh, muziek van thee tot bier. Natuurlijk ga ik om ongeveer tien over twee weer bellen met Rob Ricard. En dan heb ik eh, hem weer aan de telefoon en dan gaat het allemaal over hints en tips. En dan probeer ik weer wat los te peuteren over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En tot die tijd kunnen jullie googlen om erachter te komen wat zijn platenkeuze zal zijn. En vandaag is er ook weer plek voor onze zeer gewaardeerde vaste donderslagcolumnist Theo Verriet. En hij is er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook deze week gaat weer een hardnekkig gerucht rond. Theo die schijnt dement te worden. En zou het te veel crème de mint hebben gedronken? En waarom steekt hij zijn hoofd in de pap? En eh, houdt hij wel van die paplucht? Hoe het eh, allemaal precies in elkaar zit, dat weet ik niet. Maar straks om half drie gaat Theo het allemaal vertellen. Eh, je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com e en WordPress spel je met dubbel S. Op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan is het nu tijd voor muziek zoals we iedere week doen. Uh, we draaien de plaat die vorige week donderdisc was. Deze plaat, dat was uh, te horen als de donderdisc. Het heet Sinking Ship van Balthazar. I can feel it coming up and spreading inside of me. It warms the blood and it eats away the memory. from my pen, you expected the sweet honey to drip. Oh, but the words come out like rats leaving a sinking ship. Ah, look at them run. your famous discretion, how you so proudly call it. Well, I'm afraid, honey, that it crumbled down to the powder in your wallet. And all the different shapes and forms which you control. From the widest and purest to the horror of alcohol. Oh, look at her run. van vorige week. En nu mijn grote vriend Dak McLeod. Daar heb ik al een tijdje niks meer eh, van gedraaid. Hij komt uit Amerika, uit uh, Californië aan de eh, westkust. dit nummer heet Big City Woman. Big City Woman Talk you don't make me tired so much it don't make me tired. You got this handful to give me, but your mouth full of much obliged. turn my back. Say one thing, do another one or turn my back. You got this con game on Nou, het is eventjes eh, na tweeën. Het is eh, de 11e van april. En dat weet eh, Rob Ricard ook. En dat betekent dat we de platenkeuze gaan behandelen. Althans, slipjes en sluiers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik bel natuurlijk voor een tipje en een hintje voor de mensen nou, dat ze kunnen googlen. Ik was begonnen met, met wat nieuwe oude platen. Ja. Dat is van van vorige keer en een keer daarvoor. Mm ja. en, en nu weer. Vandaag ook weer. Ik heb weer een nieuwe oude plaat. En ik denk voorlopig wel de laatste. Gaan we dan uh, oude nieuwe platen doen? Ja, hij is net uit. Ja. Hij is eh, precies een maand geleden is hij uitgekomen. Oh, dus uh, behoorlijk recent. Maar de muziek is al wat ouder. Oké, is het een, een verzamelaar of zo? Nee, het is nog, nog niet eerder uitgebracht werk. Studio-opname. Oké. Okay, en... zeg maar. Oké, niet eerder uitgebracht werk. Nou, uitvoeringen. Dus het zijn nummers die in een andere uitvoering dus nu wel uitgebracht worden. Oké. Ja, ik kan niet zo heel veel vertellen. Nee, nee. Is het een eh, zanger-gitarist? Ja. Oh, dat wel. Oké. En hij, eh, leeft hij nog? Nee. Oké. Ik heb al een vermoeden. Natuurlijk heb je een vermoeden. Als je me een beetje kent, weet je wel wie het is. Maar, eh. ik heb een vermoeden, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Want dan hebben de mensen, de luisteraars, hebben dan niks meer te googlen. Ja. Oké, nou dan ehm, laten we het hierbij. Dan gaan de mensen lekker googlen. En dan ga ik een plaatje voor je draaien. En ik heb voor jou eh, het nummer Baby van de Tight Ropes uit Groningen. En die stonden afgelopen zaterdag eh, op de Vader Jacob steeds bij Radio 501. En hoe leuk kan dat zijn? Ik, eh, spreek je straks. Tot dan. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting De Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. Ja, daar zijn we dan. In 1974, Kaperen Varen van Fungus. Al willen te Kaperen varen, een mannen met paarden zijn. Jan Pier Torres en Corneel, die hebben paarden, die hebben paarden. Jan en Corneel, die hebben paarden, zij paarden mee. Al die ranzige tweepaklusten moeten mannen met paarden zijn. Jan Pier, Joris en Corneel, die hebben paarden, die hebben paarden. Jan Pier, Joris en Corneel, die hebben paarden, zij paarden mee. Al die deftige pijpen smoren moeten mannen met baarden zijn. Jan, Pier, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Pier, Joris en Corneel, die hebben baarden, zijn baren mee. Al die met onze de schilden, moeten mannen met baarden zijn. Fungus, een Nederlandse band uit 74. In Oost-Groningen, daar eh, zat de band New Avengers.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 We gaan naar Coco Jones, ook in Nederland. Nummer 1 Golden Gates eh, van haar laatste album. En ze is binnenkort in Horen. Dat kun je te dus zien bij de Music eh, Town Walk, eh, Mini Walk, zoiets heet het. speelt de Town Music Walk in Horen. En dat is op 14 april en dat is aanstaande zondag. Volgens mij zijn alle kaarten al verkocht. Volgens mij is alles uitverkocht. Maar je kan daar door de hele stad een wandeling maken en overal van live muziek genieten. Dit is eh, House on the Moon, Jacko Gardner. jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. Nu op Radio 501. Blabberblog, van Theo Verriet. Blablablog.nl, 11 april 2013. Huizen Joachim. Ik heb vorige week al verteld over mijn baantje bij de Boerenbond. Nou, ik had nog een baantje bij een verpleegtehuis voor demente bejaarden. Het was bijna een familietehuis mijn zus werkt in de verpleging, een oom op de personeelsadministratie en mijn oudere broer in de keuken. Tegenwoordig zit er geen enkel familielid meer en dat wil ik eigenlijk graag zo houden. Mijn eerste werkdag daar was tamelijk opzienbarend. Mijn oudere broer had die dag geen zin om te gaan, dus hij vroeg of ik wilde gaan. Ik met de fiets naar Nijmegen en me gemeld bij het hoofd van de keuken. Hij keek me verbaasd aan. Daarna begon hij te lachen. Die broer van je, dat is me een raar geval. Je hebt ze, je houdt ze, maar je hebt er geen zak aan. Wat we met hem al niet allemaal hebben meegemaakt. Daarna kwamen de sterke verhalen en werken aangenomen. Ik moest aan de afwas. Dat is een groot apparaat voor waar je de vuile vaat aan de ene kant inzette en die kwam er dan aan de andere kant schoon uit. De betegelde ruimte glom van het vele poetsen. Het baantje leek me helemaal niet zo zwaar. Toen kwam de eerste karmaardvaat van een afdeling. Ik schuif de deur open en word overvallen door een penetrante paplucht. Ik pak een dienblad uit de wagen. Er staat een kom pap op, nog half vol. Ik gooi de restjes pap in een metalen emmer. Daarna pak ik het bord, haal het deksel eraf en staar naar etensresten waar iemand met zijn hoofd in gelegen heeft. Zo ziet het er tenminste uit. Ook die resten gaan in de emmer. Na een paar bladen zit de emmer half vol met een vieze, stinkende, blurrige smurrie. Ik moet kokken als wat is dit goor. Als de emmer vol zit, wijzen ze me de container waarin geleegd moet worden. Ik sta nu bijna te kotsen. Er loopt een bejaarde de keuken in. Ze grijpt me bij mijn smerige witte jas, kijkt me hoopvol aan en zegt: Meneer, ik moet naar mijn moeder toe. Hoe laat gaat de bus? Ik zou ook wel met de bus naar mijn moeder willen. Het moet nog een paar uur paar later ga ik studeren en dan stop ik met het vervangen van mijn broer. Hij is er zelf nooit meer geweest. Je houdt ze, je hebt ze, maar je hebt er geen zak aan. Ik zeg het op het werk nog elke dag. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Bla blog is het ook vandaag weer tijd voor een gloednieuwe plaat, gloednieuwe muziek, uitgekomen in maart. Dit keer Stevie N met Dirty Feelings. All of your words have light plays upon her head. you smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations. Good vibrations by my exciting. van de Beach Boys. En eh, hebben jullie al een beetje gegoogeld naar de platenkeuze? Een eh, plaat van een zanger-gitarist die postuum is uitgebracht met nog niet eerder verschenen werk. Dat is de hint. Dit is Suguro, Baila radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? John Lennon 야! George en Ringo, de Beatles uit de Engelse havenstad Liverpool. En zij speelden vandaag She's a Woman. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. 501. 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. started violence. All my words lie in the ocean, and I see your life's been chosen. How the night became a whisper on the tongues of far off strangers. In the dark, I see your battles won. In my hands, all mine fall undone. deze week is eh, tot eh, vrijdagavond 9 uur All Binds Full Undone eh, van All Instant.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 Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl.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 Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting De Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Radio Donderslag! Donderslag! op donderdag! Oh, de hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. time to strap gems. Don't belong to me, no, no. They're somebody else's. I'm as innocent as I'm a fool. I swear I didn't do it. I didn't do none at all. I swear I didn't do it. I'm just there to take a fall. There's no free get out of jail cards, and I'm straight out of luck. They gonna keep me forever. They'll never let me walk. I'm a jailbird. I got a case to call my own jailbird. Not a lot of plays where I can roll. Spread a wing or get some men. You know, sometimes, sometimes, sometimes, life treats you bad. Life treats you bad. Life treats you so unfair. You know, sometimes, sometimes, sometimes, life treats you unfair. deze donderslag. Ik ben bij jullie tot bieruur. En voor de liefhebbers die net inschakelen, we zijn bezig met donderslag aflevering 156. En er is al eh, nieuwe muziek langsgekomen en ik heb er ook nog wat op de stapel liggen, dus blijf er lekker bij. Natuurlijk ook nog eh, de donderdisc, de platenkeuze van Rob En straks eh, vlak voor bieruur hebben we de donderslag muziekagenda. Blijf lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren. Tot 24 uur vannacht. Straks afternoons van 4 tot 6 met Arwin Tamminga. Dan van 6 tot 8 hoor je Rasta Barry met Dreadlock. Rob de Greel kun je horen van 8 tot 10 met zijn Indie 501. En daarna is het hip-hop tijd met GB Style in het programma Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 tot 12. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met Jailbird van Maison du Malheur. En die muziek is een mengeling van folk, rock en Dixieland. De donderdis die komt er zo aan als derde plaat van de tweede uur. Maar eerst muziek van Matt Simons van zijn nieuwste album met de naam Pieces. En die kwam uit op 21 januari 2013. En het nummer heet Let Me Go On. Family know me. How I'm bound to get lonely once left to wait. We go out, we are bound to get wasted. Settle down and just taste it before it's too late. Pestered with tales of our responsibilities. The world's gonna bring you down to size. fight the fire in your eyes. So let me go, let me go, let me go on. Let me go, let me go, let me go on. So it goes, and I gotta be honest. Better get on this before it slips away. The day will come for realizing potential it's really not so suspenseful. Get left for bills to pay. Blessed with tales of all missed opportunities, of youth being wasted on the young. I got a plan to fight the fire on your tongue. So let me go, let me go, let me go on. Let me go. Let me go, let me go on. Life's too short to take people at their word, regardless of all you heard. And everyone I know says once a season, and they got a reason to change. But usually they just rearrange. So let me go. Let me go, let me go on. Let me go, let me go, let me go on. Let me go, let me Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht. Babysitters Gonna Roll van de Babysitters Circus. Shake, shake it, shake, shake it, baby. Look at crazy. Shake, shake it, shake, baby. De donderdisc. Babysitters Gonna you need to jump, jump, we can fill Riding into island or interstate, don't underestimate the babysitter's mandate. If you're feeling loved up, throw your hands in the air. Living out, you're signaling a ship from the layup. right, left, right, left. you can take your wrongs and make them alright. Shake it, baby, shake it, shake it all night. Shake it, shake it to the babysitter, baby, don't worry about anybody looking at you crazy. You can take your wrongs and make them alright. Shake it, baby, shake it, shake it all night. Shake it, shake it to the babysitter, baby, don't worry about anybody looking at you crazy. You can take your wrongs and make them alright. Shake it, baby, shake it, shake it all night. Shake it, shake it to the baby, sitter, baby. Don't worry about anybody looking at you crazy. You can take your wrongs and make them alright. Shake it, baby, shake it, shake it all night. Sitters, die verzorgden vandaag de donderdisc. Dit is Stevie Ray Vaughan Double Trouble, Tight Rope van het album In Step. Jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren al vier jaar lang hoe jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help door jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst. Voor jouw radio met echte muziek. Simon. Prachtig mooi nummer. Het uh, heet eh, Still Crazy After All These Years. Het is alweer een tijdje oud, maar het blijft even mooi en let straks op de saxofoon. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me. I just smiled. talked about some old times and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy. ever chance. Tim Knol met het nummer Days. The Days are rushing by, oftewel het gaat allemaal snel voorbij. 1964, The Rolling Stones, It's All Over Now. Well, baby used to stay out all night long. En dan de Doors. Love Street. She lives on Love Street. Lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. lazy diamond. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? De platenkeuze van Rob Ricard. Het is inmiddels eh, half bier. En ja, dan is het tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. Hij heeft een heel uur, moet, iets meer dan een uur zelfs moeten wachten... Hallo. voor hij uiteindelijk zijn plaat kan aankondigen. En hij is er weer aan de telefoon. Goedemiddag wederom, zoals ik het altijd zeg. Eh, de platenkeuze, daar gaat het nu om. Ja, goedemiddag wederom. Um, nou, je had een vermoeden. Ja, ik had een vermoeden, ja. Vertel eens. Ik eh, dacht aan, de, aan het nieuwe album van Jimi Hendrix. Ja. Oh, dat, dat heb je goed gedacht. Oké, want ik heb van die plaat heb ik al een eh, paar keer een nummer gedraaid. Oh oh. Ja, niet vorige keer of zo, een paar weken geleden. Welk nummer heb je gedraaid? Ehm, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Oh jee. Het was, nou, dan... was volgens mij het eerste nummer wat op de cd stond. Ach, dat heb ik namelijk niet uitgekozen. Ik heb het tweede nummer. Oké. Nou, dat album dat is wel leuk. Of leuk. Eh, dat album is postuum uitgebracht natuurlijk er staan ook nummers op die nooit zijn uitgebracht. Maar inderdaad ook, jij zegt, eh, nummers die in andere uitvoeringen bekend zijn. Zoals, zoals het nummer eh, Slow Train Coming. Oh, dat heb ik trouwens ook een keer gedraaid. Slow Train Coming. En eh, die is wel een keer op de plaat gezet, maar dan als akoestische versie. Ja, die heb ik, nou, daar heb ik een heleboel uitvoeringen van hoor. Ja? Voor Slow Train Coming. Ja, die heeft hij heel veel live gespeeld namelijk. Ah, oké. Iets, van ik heb een beetje veel van Jimi Hendrix, zeg maar. Ja. Ehm, nou, eh, als ik het voorzichtig schat. Want uh, zoveel nummers heeft hij nooit geschreven natuurlijk. Nee, maar een paar eh, echte studioalbums gemaakt. En daarna is hij overleden. En toen is een heleboel live muziek op de markt gekomen. Ja, er is heel veel live. En er is ook heel veel bootlegs. ja. En, andere samenstellingen. Ja, ik heb hier toch gauw een... nou, even kijken kleine 20 tot 30 LP's. Heb jij ook een hele oh. concert van uh, Woodstock op eh, album staan, of niet? Ja, ik heb, het zijn bijna allemaal live concerten. Want dat is, eh, dat is wel helemaal uitgebracht nog op DVD hè, in de tijd. Dat, ja, wat, je. wat Woodstock... heb ik. En sommige van verschillende uitvoeringen. Ja. oude radioopnames. San Francisco, Berkeley, Rainbow Bridge. Nou, echt heel veel. Heel veel. Ja, alle, allerlei festivals in Zweden waar hij opgetreden heeft. Island of Light natuurlijk. En soms was hij beter dan de andere keer. Ja. Ehm, nou, ehm, laten we de mensen niet langer in spanning. Want ik, eh, ja, ik wil het ook eh, graag aan de mensen laten horen. En jij ook natuurlijk. Pak hem op, het is nummer twee. Ja. Eh, en het, ik zal, zal ik hem meteen erin gooien? Ja. aankondiging. Zal ik hem erin gooien? Ja, doe maar. Ja, doe maar. Ja, ja. Komt-ie hoor, let op. Luisteraars, we gaan terug naar 1968 met Jimi Hendrix met het nummer Somewhere van de LP, net uitgebracht People, Hell and Angels. Oké, tot volgende week. Dag. De platenkeuze van Rob Coming up, but not quite touching a promised land. I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, Oh Lord, please give us a hand. It's burning. And on across the water oh, I see her weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling themselves, <laughs> laughing, they saying, Those people so uptight, they sure know how to make a mess. Hartslag op Radio 501. Dat was de platenkeuze van Rob Ricard. Het was eh, het eh, album met eh, nog niet uitgebracht materiaal van Jimi Hendrix, wat kostuum is uitgebracht. Het heeft jaren op de plank gelegen, maar dan eindelijk toch op een cd bij elkaar gebracht. En er staan ook enkele nummers op die nooit eerder op de plaats zijn uitgebracht of live zijn gespeeld. Dat is ook altijd wel weer leuk. dit nummer was Somewhere. En dit is I Got Skills van Moses and the First Born. En waar het over gaat, ik weet het wel. waar dat over gaat. Trombone Shorty. En het nummer is eh, getiteld Encore. 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. We gaan eh, naar Jacques Mees. Dat is een eh, Nederlandse singer-songwriter. Het nummer heet Jolly Jacqueline. my jolly Jacqueline, pretty village queen. I met you not so long ago, and it all went fast, and we didn't mind the past. Oh, my pretty Jacqueline, you feed me French cherries, sweet blackberries bananas and tasty wild peaches. All those vitamins and the smell of fried aubergines. I love it, my sweet Jacqueline. My jolly Jacqueline Till you stepped into my dream, and I was your boy and you my girl. Your eyes green and blue were all I needed to fall in love with you, my jolly Jacqueline. You feed me French cherries, sweet blackberries, bananas, and tasty wild peaches all those vitamins and the smell of sweet aubergines. How I love it, my pretty Jacqueline. My jolly Jacqueline, all seems so unreal for a short time by my side. Oh, girl, you came and you went like a hot summer breeze. And I'm gonna miss you, my jolly Jacqueline. Sure, I'm gonna miss you, my jolly Jacqueline. Vandaag is het 11 april en ik heb natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven, dan komt hier de agenda. Op zondag 14 april speelt Profiel in het café Het Kantoor van de Buurman. Aanvang half 7 en de entree is gratis. Meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl op zondagmiddag 14 april is er in café Jepe Koen in Hoorn weer een nieuwe spot-on. Met dit keer het thema Boudwijn de Groot. Aanvang is 3 uur. Paradiso presenteert op zaterdag 20 april Bad Orton. En dat is dan op de locatie De Duif in Amsterdam. Zaal open om 8 uur, aanvang is half 9. Op 26 april treedt Peter Beense op in Horen in café JPekoen aan de Veemarkt. En dit alles als voorbereiding op de komende Koningsdagen. Meer informatie op www.kvjpkoen.nl En op woensdag 17 april treedt Buddy Willington op in de Gallery Music Bar in Prattelen in Zwitserland. Op 22 april geeft Sinette O'Connor een concert in Paradiso, Amsterdam. Op 26 april kun je naar Southside Johnny en de Asbury Dukes in Paradiso Amsterdam. Aanvang half acht. Tom McRae doet een solo optreden op 14 mei in de Evenaar in Eindhoven. Op 15 mei in het Paard van Trooien in Den Haag. Op 16 mei in Vredeburg Leeuwenberg in Utrecht. En op 18 mei in De Duif in Amsterdam. Op dinsdagavond 14 mei kun je naar een evening with Mark Knopfer en Band. De kaartverkoop is op 11 september al begonnen. En dan voor de fans van de Zombies. Zij spelen op zaterdag 8 juni in Paradiso Amsterdam. Half 8 is de aanvang. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En dat doen zij op 25 juni en op 26 juni. En de aanvang is 8 uur. In eh, Paradiso Amsterdam speelt op donderdag 27 juni Patty Smit met de band. En zij speelt ook op vrijdagavond 28 juni. Aanvang half acht. Meer informatie op www.paradiso.nl. De groep Camel treedt op in Nederland en dat doet Camel op vrijdag 25 oktober in de Oosterpoort in Groningen en op zaterdag 26 oktober in de Melkweg in Amsterdam. Op 17 november komt Nick Cave en de Bad Seeds naar de Heineken Music Hall. Kaartverkoop is op vrijdag 15 februari begonnen. De band Hans van Lier en de Sidekicks heeft de volgende optredens... waarvan er nog enkele eh, moeten worden bevestigd. Op 13 april in het Boshuis aan de Bosweg 6 in Ter Apel. Op 20 april op het cultuurpodium van Slag en dat is in de Hoofdstraat 32 in Borger. Eh, zij treden vervolgens op in café Rembrandt op 26 april. En het adres is Prins Hendrikplein 7 in eh, Zaandam. Dan staat Hans Verlier op 27 eh, april op het podium tijdens de Rhythm and Blues Night in uh, Oostpoort in Groningen. de aanvang is 8 uur. En dan zijn we in mei op het Bevrijdingsfestival op 5 mei om precies te zijn. En dan treden ze op in het Stadspark Groningen. We maken een sprongetje naar september. 6 september eh, speelt Hans Valier en de Sidekicks in het Bluescafé aan de Nieuwstraat 74a in Apeldoorn. Aanvang 11 uur en dan de laatste datum 28 september in Nooit Gedacht. En dat vind je aan de Weg 1A in Trips Company en de aanvang is 10 uur. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 11 april 2013. Als je agendetips hebt voor de periode na 18 april, stuur die informatie dan naar rogierradio ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Op 20 april speelt Beth Orton in de Duif in Amsterdam. En van haar laatste, eh, haar nieuwste cd, Sugar in Season, draai ik Something More Beautiful. slag. Op aflevering nummer 156 van Donderslag ook weer helemaal eh, klaargezet voor de archiefkist van Radio 501. Of misschien gaat het meteen wel de brandkluis in. Eh, dat weet ik niet, daar gaat de archivaris over. Maar er gebeurt op deze donderdag nog veel meer hoor, op eh, Radio 501. Blijf er dus even lekker bij, want wij zetten om 4 uur hier de apparaten uit in Studio 11... Eh, en dan schakelt mijn collega Fred Serenvilk eh, weer over naar de centrale Radio Lijn studio. Maar mijn zeer gewaardeerde radiocollega's zijn er vandaag natuurlijk voor jullie op deze Radio 5lijn daverende donderdag tot spookuur. <laughs> En je kunt me weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio Heel simpel, rogierradio En dat kunnen allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over onderslag kun je vinden op mijn weblog rvd501.wordpress.com e en WordPress eh, spel je met dubbel S. Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op radio501.nl en op Facebook. Je kunt Radio 501 vinden op Facebook met de naam Radio 501. En eh, ga er even heen, want we waarderen het heel, heel, heel erg als je klikt op like. En ik ben ook op eh, Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren. Dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar sales.radio501.nl je kunt ook even kijken op onze crowdfunding page en daar vind je ook heel schappelijke donatiebedragen en uh, goede reclamemogelijkheden. Die uh, page vind je via wwwradio Tot zover de mededelingen van deze donderdag. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 11 april 2013. En natuurlijk ook Rob Ricard en Theo Vriet bedankt. En de luisteraars thuis op het werk en onderweg ook allemaal bedankt voor het luisteren. We schakelen naar de piepjes over naar mijn collega Armin Tammiga. En hij is helemaal klaar om te starten met zijn programma Afternoons. En hij is te horen van 4 tot 6. Maar eerst eh, nog even een Klaasje. Klaas had opeens 16 honden met haar. Dat zag je verder nergens. Liet hij ze door een bakvorm heen en weer springen in een stretchpakje. Nu doet iedereen dat. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er aanstaande zaterdag van 12 tot 2 met het openingsuur van de Crowdfunding Saturday op Radio 501. Daarna ben ik er volgende week weer op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender Radio 501. Tot zover, tot donderslag. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Oh, we wat moeten de mensen wel denken?